Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gaat met de huidige plannen van de provincies en het Rijk niet lukken om de doelen te halen voor de natuur, stikstof, het klimaat en het water. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. De deskundigen noemen het onrealistisch dat de gestelde doelen de komende 10 jaar volledig worden gehaald. Zo moeten boeren meer kostbare en vergaande maatregelen doorvoeren... en er is veel meer natuur nodig dan nu is afgesproken... Volgens de onderzoekers moet het Rijk scherpere keuzes maken... en bepalen welke subsidies echt zinvol zijn. In het Franse wintersportgebied Le Mont d'Or zijn vier skiers om het leven gekomen door een lawine. Ze waren onder leiding van een gids met een groep aan het tourskiën, vermoedelijk buiten de pistes. Ze hadden lawinepiepers bij zich, bedoeld om mensen die bedolven raken onder de sneeuw snel te kunnen vinden, maar toch konden de vier niet worden gered. Le Mont d'Or is een wintersportgebied in het midden van Frankrijk. In Duitsland zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen extreem rechts. Het grootste protest was in Hamburg... waar meer dan 50.000 mensen op de been waren. Sinds begin dit jaar zijn er protesten tegen extreem rechts... en de rechtsradicale partij AFD. Aanleiding is de onthulling over een geheime ontmoeting waarin zou zijn gesproken over het uitzetten van miljoenen migranten... ook als ze de Duitse nationaliteit hebben. Een Oostenrijker die negen maanden heeft vastgezeten in Afghanistan is weer vrij. Het is de 84-jarige Herbert Friets, een bekende rechtsextremist. Hij zou vorig jaar naar Afghanistan zijn gegaan om aan te tonen...